Schreurs met het NOS Journaal. Duitse gemeenten die gebukt gaan onder de opvang van grote aantallen asielzoekers... moeten een migrantenstop kunnen invoeren, zegt de Duitse Vereniging van Gemeenten. Een aantal kleinere en middelgrote steden hebben al gezegd... dat ze niet meer asielzoekers kunnen opvangen. En de vereniging vindt dat meer steden dat moeten kunnen doen. Overbelaste gemeenten hebben onder meer problemen bij de kinderopvang... de verdeling van woonruimte en taalkursussen. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont is in Duitsland opgepakt. Tegen hem liep sinds vrijdag weer een Europees aanhoudingsbevel. Puigdemont had in Finland een lezing gehouden en was onderweg terug naar België, waar hij in ballingschap leeft. Bij de Deens-Duitse grens is hij aangehouden. Spanje wil Puigdemont berechten vanwege rebellie, opruiing en misbruik van gemeenschapsgeld. Oud-vakbondsman Kees Schelling is op 91-jarige leeftijd overleden. In de jaren 70 werd hij bekend door zijn landelijke stakingsacties voor de FNV. Hij was lange tijd leider van de Voedingsbond. Al vroeg pleitte Schelling voor de invoering van een basisinkomen... als antwoord op de massale werkloosheid van begin jaren 80. Facebook-baas Mark Zuckerberg heeft een pagina grote advertenties in de Britse zondagskranten excuses aangeboden voor het misbruik van gebruikersgegevens. De excuses volgen op de bekendmaking van een klokkenluider dat een databedrijf de gegevens van 50 miljoen vooral Amerikaanse Facebook-gebruikers illegaal in handen kon krijgen en ze misbruikte voor politieke manipulatie. Het bedrijf Cambridge Analytica zat onder, onder meer achter een online verkiezingscampagne van president Trump. Het weer wolkenvelden, maar ook soms zon bij een graad of 10. Vanavond en vannacht opklaringen met in het noorden lichte vorst. Morgen eerst vrij zonnig, maar al snel neemt de bewolking toe.